Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Rabobank gaat plekken. Op plaatsen waar s'nachts geen bewakers komen te staan... zullen beveiligingsbedrijven vaker surveilleren. Om het risico op plofkraken verder te verminderen... gaat de Rabobank ook automaten s'nachts afsluiten... met rolluiken of stalen platen. De Braziliaanse regering beschuldigt de Venezolaanse president Maduro... van het plegen van een staatsgreep. Maduro wil een speciaal opgezette burgerraad... de grondwet laten herschrijven Brazilië denkt dat vooral aanhangers van Maduro een plek krijgen in die burgerraad, waardoor de nieuwe grondwet erg gunstig zal zijn voor zijn regering. Ook de VS vermoedt dat Maduro met de grondwetswijziging aan de macht probeert te blijven. VVD-partijvoorzitter Henri Keizer legt zijn functie tijdelijk neer. Hij raakt in opspraak omdat hij een crematorium ver onder de marktwaarde gekocht zou hebben. Keizer ontkent dat. Gisteravond heeft de partijtop overleg gehad. Afgesproken is dat de integriteitscommissie van de VVD onderzoek gaat doen. Zolang dat duurt is Keizer geen partijvoorzitter. De Belgische kasteelheer Stijn Salens is vermoord in opdracht van zijn schoonvader André G. Dat bekende hij tijdens de rechtszaak. Dat was voor het eerst. Eerder zei hij steeds dat hij zijn schoonzoon alleen een lesje wilde leren. Stijn Salens werd in januari 2012 doodgeschoten. Pas weken later werd zijn lichaam gevonden in een bos. Real Madrid heeft de eerste wedstrijd in de halve finale van de Champions League gewonnen van Atletico Madrid. In het thuisstadion werd het 3-0. Alle drie de doelpunten werden gescoord door Cristiano Ronaldo. Het weer is bewolkt, vooral in het zuiden regent het nog. Komende ochtend trekt die regen naar het zuiden weg dan breekt soms de zon door.